Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste Nederlandse gemeente die onder water komt te staan door klimaatverandering is Bonaire. Een vijfde van het eiland kan onder de zeespiegel terechtkomen. Correspondent Dick Draaier. Als er niets gebeurt is het eerste dat gaat verdwijnen de beroemde slavenhuisjes in het zuiden van het eiland. En die huisjes dreigen volgens de onderzoekers mogelijk al binnen 30 jaar te verdwijnen. Nederland heeft een klimaatwet aangenomen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Maar voor Bonaire, Saba en en Sint-Eustatius zijn geen plannen gemaakt. Daar zijn de inwoners boos over. Ze willen een rechtszaak beginnen tegen de Nederlandse staat. Persoonsgegevens van zeker 250.000 mensen zijn na een hack bij zorgplatform Karen Zorgt op het internet verspreid. Het gaat niet alleen om naam en geboortedatum, maar ook om medische gegevens. Inmiddels is een man van 19 uit Krimpen aan den IJssel opgepakt. De emir van Qatar is helemaal klaar met de kritiek die het land krijgt nu ze het WK organiseren. Deze week ging het over de slechte behandeling van LHBTI'ers in de oliestaat. Daarnaast zijn bij de bouw van stadions duizenden mensen omgekomen. Het staatshoofd noemt de kritiek een lastercampagne. En dan ratten. De meeste mensen willen er vanaf, maar oud-student Sander uit Eindhoven bedacht tijdens zijn stage een manier om het diertje nuttig in te zetten. Hij vertelt vertelt het zelf even. Ik heb een eh, rugzakje ontwikkeld die eh, ratten kan helpen met het zoeken van overlevenden na een aardbeving in een ingestort gebouw. Want na een ramp is het een hele klus om onder het puin te zoeken naar overlevenden. Maar ratten kunnen door alle kiertjes en gaatjes kruipen. En dat is handig als je ze een rugzakje vol gadgets omdoet. Een microfoontje om met de mensen te kunnen praten. Een camera om ze te kunnen zien. Eh, een sensor om te kijken of er gas is en een zendertje om dit weer naar boven te sturen naar mensen die het ook terug kunnen kijken. Er worden nu 10 ratten getraind voor verschillende noodsituaties en er is al interesse vanuit Turkije. Een hulporganisatie daar wil de ratjes graag inzetten in een gebied waar vaak aardbevingen zijn. Het weer nog, als het goed is overal droog.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 that you can't deny You know it's true, but you try to hide Yeah You turn down love like it's really bad Ow You can't give what you never had Yeah Well, bless your soul, you can fool a few uh <laughs> oh.